Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nabestaanden van de Israëlische atleten die bij de Olympische Spelen in 1972 om het leven kwamen, eisen smartig geld. De elf atleten werden in het Olympisch dorp in München gegijzeld door een Palestijnse terreurbeweging. Bij de mislukte bevrijdingsactie kwamen alle atleten om het leven. één Duitse agent en vijf gijzelnemers. De nabestaanden eisen 10 miljoen euro per gedode atleet. Bij het RIVM zijn minder positieve coronatests gemeld vandaag. Het waren er ruim 20.700. Meer dan 1100 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests juist. In het ziekenhuis lagen vandaag ruim 2300 coronapatiënten. Dat zijn er bijna 100 meer dan gisteren. Dat blijkt uit cijfers van het coördinatiecentrum LCPS. Het aantal van 2316 is het hoogste sinds half mei. De besmettingscijfers van komende week zijn cruciaal voor eventuele nieuwe coronamaatregelen. Dat de viroloog Koopmans en Veiligheidsberaadvoorzitter Bruls in Buitenhof. Ze vrezen dat de huidige maatregelen te weinig effect hebben, omdat veel mensen zich er niet aan houden. Als dat zo blijft, koerst Nederlands volgens Koopmans en Bruls af op een lockdown die mogelijk de hele winter gaat duren. In Utrecht hebben zo'n duizend mensen gedemonstreerd tegen het woonbeleid. De demonstranten vinden dat de woningmarkt moet veranderen... zodat iedereen een eerlijke kans op een woning krijgt. Ze willen onder meer dat huisjesmelkers worden aangepakt... en dat er meer betaalbare huizen worden gebouwd. Dan de voetbaluitslagen. Heerenveen heeft voor het eerst in vijf wedstrijden weer gewonnen. In eigen huis wonnen de Friese met 2-1 van Willem II. Feyenoord gaf een zwak Pek Zwolle een flinke dreun. In de Kuip werd het 4-0. En eerder vanmiddag won Groningen op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-0. Het weer, steeds minder buien. Vanavond en vannacht opklaringen. Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen zonnig. Het wordt hooguit 6 graden in het oosten tot 9 in het westen. Ook de dagen daarna rustig en fris herfstweer... met later in de week weer kans op wat neerslag.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 dirty, yo, yeah. hey, yo. From a girl's head in. Sexy ladies want part with us. In the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us.